Annet Schut met het NOS Journaal. Als Hamas instemt met het plan voor een staakt het vuren, dan zal Israël volgen. Dat denkt de Amerikaanse regering die het plan vrijdag presenteerde. Het plan dat de VS in overleg met Israël maakte... moet ook leiden tot de vrijlating van de Israëlische gijzelaars en meer humanitaire hulp. Hamas reageerde positief, maar de Israëlische premier Netanyahu temperde gisteren de hoop... Hij zei dat Israël vasthoudt aan de doelstellingen die het aan het begin van de oorlog heeft gesteld. De volledige vernietiging van Hamas is daarvan het belangrijkst. De twee Duitse mannen die sinds vanochtend vermist worden in de Maas bij Venlo zijn nog niet gevonden. De sonarboot van de politie heeft inmiddels wel een mogelijke locatie kunnen traceren waar een speciaal team gaat zoeken. De twee doken de Maas in nadat een telefoon in het water was gevallen. De OPEC-landen hebben afgesproken om ook volgend jaar minder olie te produceren. Het kartel wil zo voorkomen dat de prijs van olie zakt. In OPEC Plus zitten onder meer Saoedi-Arabië, Rusland en Irak. Alle leden houden zich aan een beperking van 2 miljoen vaten per dag. De landen hebben er allemaal hun eigen redenen voor. Zo wil Saudi-Arabië investeren in andere economische activiteiten. En Rusland heeft geld nodig voor de oorlog in Oekraïne. In Mexico zijn de stembureaus geopend voor de presidentsverkiezingen. Volgens peilingen koerst het Midden-Amerikaanse land af op een overwinning voor een vrouwelijke kandidaat. Claudia Scheinbaum. Zij is lid van de partij van de zittend president. Ze wil zijn beleid voortzetten. Het weer droog en wat zon. Vanuit het noordwesten raakt het vannacht steeds meer bewolkt en kans op een spat regen. Het komt af naar een graad of 10. Morgen een grijze dag met soms wat lichte regen, dan 15 tot 18 graden. Dinsdag net iets warmer, maar wel weer bewolkt en wat regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de AN9 vanuit Alkmaar naar Den Helder... door de werkzaamheden tussen Schorrel en Petten.